Dik Hark met het NOS-journaal. Het treinverkeer op toch geluidsoverlast bij omwonenden in de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland. Blijkt uit meting in opdracht van minister Schultz van Hagen. Eerst weigert het ministerie iets te doen aan klachten van inwoners van Lansingerland. En kreeg daarin gelijk van de Raad van State. Maar uit de nieuwe metingen blijkt dat de geluidsoverlast wel degelijk te groot is. Het hoofd van de Nationale Overgangsraad in Libië, Gibril, is in Rome voor overleg met premier Berlusconi. Gibril maakt een reis langs Europese hoofdsteden om te pleiten voor het vrijgeven van bevroren tegoeden van Libië. De opstandelingen zeggen dat ze snel 5 miljard dollar nodig hebben voor onder meer de gezondheidszorg en de ambtenaren die nu geen salaris krijgen. Volgens het Rode Kruis wordt de situatie in Libische ziekenhuizen met de dag erger door een gebrek aan medische spullen. Staatssecretaris Atsma wil dat er nog meer afval wordt hergebruikt. Hij vindt dat vooral huishoudelijk afval veel vaker kan worden hergebruikt. Als dat gebeurt zou zo'n 2 miljoen afval minder verbrand hoeven te worden. De staatssecretaris gaf vanmorgen het start zijn voor een actie om elektrische apparaten niet in de prullenbak te gooien, maar in te leveren. Door een windhoos is op een camping in het zuidoosten van Frankrijk een Nederlandse vrouw omgekomen. Een Belg en vijf andere Nederlanders raakten gewond, onder wie haar man en haar tweejarige zoon. De vrouw van 36 stond op een camping in Trep, ten oosten van Lyon. Door de windhoos viel een boom op haar tent. Ze was op slag dood. De Jamaicaanse sprinter Asafa Powell doet niet mee aan de 100 meter op het WK Atletiek in Zuid-Korea. Powell heeft last van een liesblessure. Hij is de grootste concurrent van regerend wereld- en olympisch kampioen Usain Bolt.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 Cause I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 ZFM Zandvoort. Zandvoort.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 that's a lot, yeah. Maybe I should take a piece of lime for the drink that I'ma buy Oh, oh baby, baby, we'll do whatever you like Oh baby, baby, baby, oh baby, baby, baby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 time. with the Sultan. 早晨。 Ten. van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.